Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het vandaag over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Aan het begin van de algemene politieke beschouwingen... kwam minister Heinen van Financiën naar de Tweede Kamer... met een koffertje met daarin de begroting voor het komend jaar. Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2025. Ik geef het woord aan de minister van Financiën. Voorzitter, deze miljoenennota die gaat niet over onszelf... Het gaat over alle gewone Nederlanders. Mensen die een baan hebben of een bedrijf. Mensen die wel willen meedoen, maar die in de knel zitten. Mensen die een goede oude dag verdienen. En jonge mensen aan wie we dit mooie land willen doorgeven. De minister is inmiddels klaar met zijn praatje. Nu mogen de partijen in de Kamer laten weten wat zij vinden van de plannen. En ook op scholen wordt vandaag teruggeblikt op Prinsjesdag. In veel klassen werd gisteren naar de troonrede gekeken. Verslaggever Bo Heimensen is vanochtend bij een school in Velp, bij Arnhem... en vroeg wat de leerlingen daar was opgevallen. Het viel mij heel erg op dat er heel weinig aandacht werd besteed aan cultuur. Mij viel vooral de migratiedruk op. Hmm. Ehm, ja, dat ze dat meer terug willen dringen. Ik moet zeggen, jullie hebben goed eh, gekeken, goed geluisterd. Is er nog iets wat jou is opgevallen? Eh, dat het onderwijs wel duurder wordt. Ja, daarom zijn we hier natuurlijk ook vandaag. Hè? Ja, bezuinigingen. De algemene politieke beschouwingen duren vandaag de hele dag. Ook morgen wordt er gepraat, dan komt het kabinet aan het woord. Ander nieuws dan. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd. Een aantal korte afstandsraketten kwam vannacht terecht in zee. Eerdere lanceringen waren volgens Zuid-Korea bedoeld als test... voordat de raketten aan Rusland worden geleverd voor de oorlog in Oekraïne. MBO-studenten hebben last van veel druk en stress... door de combinatie van studie, stage, werk en sociale verplichtingen. Dat zeggen onderzoekers van Trimbos. Ze zien dat de werkdruk leidt tot tijdnood en uitputting... met risico's op gezondheidsproblemen. MBO'ers zouden meer waardering en toekomstperspectief moeten krijgen... vergelijkbaar met HBO- en WO-studenten. Het weer nog in het zuiden en oosten zijn er nog wat wolken.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 Dit keer Hans Steven, die het zo fijn vindt om badmeester te zijn. Met een fluitje. Badmeester met een fluitje, ja. bluebird, fly away and take a message to Martha, message to Martha. She sings each night in some cafe in her search to find wealth and fame. I hear Martha has gone, and changed her name. It's a year since she was here. Kentucky bluebird, fly away and take a message to Martha, message to Martha. as the train pulled out down the track. Martha promised she'd soon, soon be coming back. Oh, tell her for New Orleans, Kentucky blue. and take a message to Martha, message to Martha, tell her to start for home today. When you find her, please let her I will always love her so. Fly away, Kentucky blue. nou, nou is het meningsluisteraar. Nou haal ik de FBI erbij hoor. Echt waar. En doe ik dan met de shadows. Cut, luisteraars, is echt waar. De first cut is de diepst. I would have given you all of my heart But there's someone who's torn it apart And he's taken almost all that I have got But if you wanna you Baby, try.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 If you ever change your mind. understand, I understand. Oh, I miss you so. Please believe me. say tears she's crying. Before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston, at Galveston. middle chicken tegen willen zijn. Badmeester met een, met een mooi wit pak en, eh, en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans, zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet ik. Hé, hm. hey, en als daar zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Dan moet, moet jij eens rijden. Moeten jullie eens rijden. Wie er dan een paar baantjes zwemmen. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie denk je? Ah, ah, ah, ah. Dan ging een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel Oh, dan gaat dat met de pakken uit, joh. De fluitje gaat af. Dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oeh la, afslagen. Ah, zo, krauwen, zo. schoon school achterover, zo. <laughs> En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan... dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag en overal. Het is een roeping. Maar ja, eh... mis word je niet zomaar. <laughs> Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook eh, heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken. Of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Ehm, het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat, je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. <laughs> Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke Volwassen badmeester zal het zo doen, maar... Hé, hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen. En ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is... met zo'n mentaliteit van... Uh, nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je zijn fluitje nodig. En nou, dan is het van, oh, maar mijn fluitje, wat is mijn fluitje, wat is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Volgens mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, eh, meneer de badmeester, hou ik een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of me, ja, mevrouw kan natuurlijk ook. Als ja, als sorry even. <laughs> even <clears throat> Meneer de badbuffel, mag ik een vraag stellen? Maar natuurlijk, meneer. Of, me, ja, godverzit. ik weer hetzelfde. Eh, uh, fijn. Nou. Mm. Meneer, oh, oh, wacht, wacht, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even eh, op voorhand bepaal of het dadelijk eh, dan wel een meneer, dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar zelf net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus... Mm, mm, mm, eh, Oh. Oh. uh, let's wrong. Mm. go. Mm. Um, two. Eh, Maar weet wat, is dit? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Want het gebeurt dat zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, eh, Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, eh, ja, dat soort dingen... Eh, kost alleen maar een hoop tijd. That dus, Dat is niet de bedoeling. go. ja, Ik doe een... Ik doe een mevrouw. Yes! Nou, gaan we lekker door. Mijn de band Ah, oh, fuck, shit. Ha? Ja, dat is mijn fout. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn, dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Nou, wat, mevrouw? Nou, een vrouw, Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Nou, wat, mevrouw? ik wilde graag weten, waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je, nou mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we toch immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dan moet je in je kop hebben zitten. Ja, als een badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van... Eh, want die gaat, die gaat dus echt niet vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de tijdig kunt waarschuwen. Snap je? dan moet dat niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Tet uit, vast, wat Nee, dan was moet gezegd van... Ja, ik zou er maar uitkomen. Maar <laughs> te laat. Je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwemmen heb je twee badmeesters, hè? Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En elkaar niet in de weg lopen. door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast nu waar ze toe zijn. Ze is lekker zwemmen zo. Dan Dat kan Ah man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van... Eh, hoe dat dan zou zijn om, badmeester te zijn. dan, dan, denk ik aan al die aspecten en eh, leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar, Zeg waar, dan komt zo'n zo leuk, aspect zo. Dan denk en echt van, <laughs> Ja, en bij die minder leuke zo ah, nee, Maar er is één ding. Als ik daarin denk, word ik zo gelukkig. het is dat je badmeester bent en dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan met je collega's urenlang te praten over het vak. en ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de andere is goed aan redding, de andere kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. wederzijds respect. En eh, eh, vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, mm, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Gadverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei wit pak en zij... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je wat ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen... Jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien, want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk het voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen maar wat krijgen in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor koken... zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen... dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie! for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now a trace of doubt in my mind. I'm in love. try I thought love was more or less a given thing Seems the more I gave, the less I got What's the use in trying? All you get is pain When I needed sunshine, I got rain Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Ja, luisteraars, u spreekt nu met Hans Wassenaar. Ja, ik heb het stokje overgenomen van Charles. Charles is een beetje moe van het zagen. Want ja, die moest natuurlijk de week doorzagen, dus er is een beetje moe. Dus ik neem even het laatste kwartier het stokje van hem over. Ja, en ik ga een plaatje voor hem draaien. Charles, in ieder geval, ga lekker uitrusten en geniet er lekker van. En hier komt de ballad of John en Joko. waren de Beatles. En we gaan door met, even kijken, Bill Haley en his Comets.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 We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, rock. three, and four. for six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's eight, nine, ten, eleven, two. I'll be going strong. In the year 2525. Dat waren Zenger en Evans. En kent u deze nog? Paradise by the Dead. dan moet ik even goed <laughs> kijken. Paradise by the Dashboard Light. Van Wietlaf. En daar eindig ik het eerste uur mee. En dat is natuurlijk niet het eerste uur, dat is het laatste uur van Charles. En dan kom ik zelf. wanna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Ja, zoals ik net al zei, dit is het laatste uur van Charles.